Vijf uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft 70 mensen opgepakt bij een actie tegen internationaal rondtrekkende criminelen. Ze werden tussen dinsdag en vrijdag aangehouden. De politie richtte zich op zaken als drugshandel, winkeldiefstal, identiteitsfraude en oplichting. Zo werden in Venlo vier Georgiërs aangehouden voor vals spelen in een casino... In Amsterdam werden mogelijke witwassers gearresteerd... en bij Breda werd iemand opgepakt die met een vuurwapen een diefstal zou hebben gepleegd. In Sri Lanka zijn veel mensen kwaad over de gratie... die door president Sirisena is verleend aan een moordenaar. De man werd in 2012 ter dood veroordeeld... voor de moord op een Zweedse vrouw van 19. De inmiddels 33-jarige man hoort tot een vooraanstaande Sri Lankaanse familie... en hij liep vanochtend als vrijman de gevangenis uit... Volgens de president had hij zich in gevangenschap steeds goed gedragen. Nog één verdachte zit vast in verband met de ongeregeldheden... bij een bijeenkomst van actiegroep Kick Out Zwarte Piet in Den Haag. Vier andere Hagenaars werden eerder al vrijgelaten. De bijeenkomst liep vrijdagavond uit de hand. Ruiten werden ingegooid, auto's vernield en er werd vuurwerk afgestoken. In de Eredivisie heeft PSV weer verloren. Bij Willem II verloren de Eindhovenaren met 2-1. PSV heeft nu zes duels op rij niet gewonnen. Ajax boekte een flinke overwinning op FC Utrecht. In de arena werd het 4-0 en FC Twente won met 2-1 van Pek Zwolle. Mathieu van der Poel en Jara Kastelein zijn Europees kampioen veldrijden geworden. Voor Van der Poel is het de derde keer op rij dat hij de prijs in de wacht sleept. Hij versloeg in Italië zijn grootste concurrent, de Belg Eli Izerbiet... en een andere Belg, Laurens Zweek, pakte het brons. Jara Kastelein bleef de Italiaanse favoriete Eva Legner... en titelhoudster Annemarie Worst ruim voor. Het weer, in het noordwesten een lichte bui. Maandag begint koud met in het oosten lichte vorst. In de loop van de dag meer bewolking en regen bij een graad of acht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Door een ongeluk op de A7 van Horen naar Zaandam is de verdraging bij Purmerend nu 50 minuten.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 shed a smoke or fire. said I moved a little too fast, so I gave it back. You said somebody had hurt you before and it caught you real bad. But he don't deserve you, you're gonna learn I'd never do that.